11 uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De gasten worden opgevangen in sporthallen en hotels in de omgeving. Het vuur brak gisteravond uit in een bos met veel naaldbomen. De Spaanse autoriteiten gaan ervan uit dat de brand is aangestoken... omdat er in de buurt geen onweer was. De ontploffing van een tankwagen met olie in Pakistan... heeft aan minstens 129 mensen het leven gekost. Er zijn zeker 90 gewonden. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Pakistan. De truck was met 25.000 liter olie op weg van Karachi naar Lahore. De vrachtwagen zou zijn omgeslagen toen de chauffeur met te hoge snelheid een scherpe bocht nam. Er kwamen veel mensen op af, die hoopten wat olie te kunnen aftappen. Getuigen zeggen dat iemand een sigaret opstak op de plek van het ongeluk. Daardoor zou de olie hebben vlam gevat, waarna de tankwagen explodeerde. Een Amerikaanse vrouw is opgepakt voor de dood van haar twee kinderen... die vorige maand omkwamen in een bloedhete auto. De 24-jarige vrouw uit Texas heeft de peuters volgens de politie... bewust in de auto achtergelaten en de portieren gesloten... om ze een lesje te leren. meisje van twee en jongetje van anderhalf... hebben uren vastgezeten in de auto, terwijl het buiten 36 graden was. De moeder zei eerst dat de kinderen zichzelf in de wagen hadden opgesloten. In Almelo zijn zes mensen opgepakt. Ze waren gisteravond mogelijk betrokken bij de val van een man uit een flatwoning op de vierde verdieping. Hij raakte zwaar gewond. De zes die zijn opgepakt voor verhoor waren in de woning toen de man viel. Het is nog onduidelijk wat zich heeft afgespeeld. De politie zegt met alle scenario's rekening te houden. Het weer, vanochtend grijs, hier en daar wat motregen. Later is het overal droog met een beetje zon. Het wordt 17 tot 23 graden.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 We gaan alweer naar het middaguur. En eh, tot 12 uur blijf ik bij u eh, met ZFM Jazz. De Basin Street Blues. Live gespeeld door James Morrison en David Jones. niet meer verwacht dat ik vanmorgen nog applaus zou krijgen, luisteraars. het applaus was natuurlijk voor eh, James Morrison, eh, een geweldige trompetist. Met de Basin Street Blues, een overbekend eh, jazzwerkje. Voor mij degene natuurlijk. The Look of Love, hoe ziet de liefde er eigenlijk uit? Dat wordt heel mooi bezongen door Shelby Lynn. The look of love is in your eyes. your heart can disguise. The look of love is saying so much more than just words could ever say. And what my takes my breath away. I can hardly. go. gesproken heb ik begin want het is een eh, kostelijke zangeres om naar te luisteren. Dat heb ik bewezen met, eh, met dit nummer wat ik eh, voor, haar draaide. Maar dat geldt ook voor Eva Kesti, Helaas niet meer onder ons, maar prachtige nummers op de geluidsdrager gezet. Waaronder God Bless the Child. Eva Cassidy. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it's still. zou er een hemel bestaan? Dat is eh, voor u een vraag. En voor mij een weet. Nee, voor mij ook niet een weet. Want eigenlijk weet niemand dat, hè, of er nou echt een hemel bestaat. Mensen kijken dan omhoog en zo. Dat is op zich al vreemd natuurlijk. Gaan we terug naar de tijd van Columbus. Want toen was de aarde plat. En als je dan omhoog keek, ja, dan wist je zeker dat je, dat je echt omhoog keek. Maar als je natuurlijk elk willekeurig punt op de aardbol... want die is natuurlijk rond... Als je die bekijkt en je staat nou op dit moment ergens aan de andere kant van de aarde naar boven te kijken... dan kijk je een hele andere kant op dat realiseert men zich niet. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je toch twee mensen die de hemel hebben bereikt. En dan heb ik het over Rogier van Otterlo en Toets Tielemans. Nou, dat waren natuurlijk, eh, of dat was natuurlijk two of a kind. Two of a Kind. Eh, Rogier van Otterlo samen met eh, natuurlijk eh, Toets Tielemans. Nou, we weten niet dat er een, of een hemel bestaat. Hè, daar raden we allemaal naar. maar we weten zeker wel dat er hemelse klanken bestaan. En daar hebben we zojuist getuigen van kunnen zijn. Rod Stewart heeft ook een aantal American Songbooks opgenomen. En daar staat natuurlijk een hele hoop jazzy muziek op. Waaronder I Get a Kick Out of You, Rod Stewart. hall doesn't thrill me Out of You, Rod Stewart. Nou, eh, eh, mensen, misschien eh, zegt je partner dat wel op dit moment tegen jou. I get a kick out of you. En dat heeft alles te maken met the way you make me feel. Oftewel, jij geeft me een bepaald gevoel. En daarom val ik helemaal op je. Paul Enka. goes on. You give me fever like I've never known. Yes, you're just a product of loneliness. I like the groove in your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you make me feel, you're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Cause you're the one for me the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone I said, Oh, you make me feel good. Yes, you kiss me, baby. I feel your fever. Oh, baby, you make me feel so good. just like I knew. Enka, Eigenlijk een eh, popzanger natuurlijk. Evenals Rod Stewart die ik daarvoor draaide. Met I Get A Kick Out Of You. Beide popmuzikanten die zich eh, in het jazzy repertoire hebben... Eh, of die daarin zijn gedoken en toch een heel leuk album of zelfs meerdere albums in het geval van Rod Stewart, hebben opgenomen. Paul Enka was de laatste die ik liet horen. En die heeft een album opgenomen getiteld Rock Swings. Oftewel, ja, als je rockmuziek eh, in een ander eh, ritme gaat spelen... dan gaat het ineens eh, verschrikkelijk swingen. Het, het, het, swingt überhaupt al hoor. Dus daar hoef je, heb je eigenlijk geen jazzmuziek voor nodig. Het, het is gewoon lekker. Ja, nou, dat even gezegd hebbende... gaan we snel naar George Benson. Die heeft zijn Beatle-versie van Oh Darling... I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me. I'll never make it alone. Believe me when I tell you, don't ever leave me alone. When you told me you didn't need me anymore. You know I nearly broke down and cried when you told me you didn't need me anymore. I nearly broke down and died, yeah, oh darling. If you leave me. I'll never make it alone. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. was eh, George Benson met zijn versie van Oh Darling, het bekende Beatle-werkje. Ja, ook Elva Gerald kende de Beatles natuurlijk. Uh, die was natuurlijk van alle markten thuis, die uh, eh, Gerald's. Gerald. maar op de markt waar zij ging shoppen, alle markten waar zij op ging shoppen, kon ze de liederen niet vinden. En hij was zelfs niet op de markt te koop. Can Buy Me Love. Ella Fitzgerald. money for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. just can't buy. Ja, zo wordt zelfs Beatle-muziek voor jazz liefhebbers interessant. Alfred Gerald met uh, Ella Fitzgerald. Nou, moet het wel goed uitspreken, Duif. Ella Fitzgerald met uh, Can't Buy Me Love. We gaan eh, terug in de tijd, back in time, met de Rod Mustard Hammond Group. lekker shuffeltje. op het Hammond-orgel. See, I'm not a jealous type of girl. But when I see my man all over her, hmm, with his bare feet on the pedals, y'all, I'm tripping. Cause I know I can't compete with a lady that's so rough and neat. She takes him back in time with a sound that's just so right. yeah, yeah. She's so damn right. Find her in every blues cafe, Memphis City, rock the place. Let me tell you something. When I was just six years old, yeah, Jimmy Smith came to town and got real close. Good fever hit me bad, yeah. It never left y'all. the hand Back in Time. Dat was de eh, Nederlandse Rob Mostert groep. En de zangeres, ik ken haar naam helaas niet... maar ik weet wel dat het eh, de partner is van eh, Rob Mostert. U moet maar eens even googelen. Dan vindt u ongetwijfeld alle informatie die ik op, dit moment niet voor u paraat heb. We gaan snel weer verder met een heerlijk jazzy werkje van Warren Covington. En... Ja, tegen de tijd dat hij in Phoenix is, of Phoenix, hoe, zeg je, hoe spreek je dat uit? P-H-O-E-N-I-X, Phoenix, hè? By the time I get to Phoenix, Warren Covington. Of is het naar nou Phoenix? Kan ook nog natuurlijk. Ja, net op tijd, luisteraars. We gaan eh, een, eh, nog een keer een, een eh, Big Bossa draaien. En dat doen we nu met de toets Tielemans. sms Toets Tielemans. Big Bossa, zo heette het nummer. We gaan naar Jane's Team. En eh, nee, daar gaan we niet naartoe, want dat is opnieuw met eh, onze Toets Tielemans. Ik wilde wat anders voor we draaien. In de Mood, met de Carnegie Hall Jazz Band. benaderen alweer de klok van 12 eh, uur, luisteraars. Dan moet ik er alweer mee stoppen. Maar eh, niet nadat ik u nog heb eh, laten genieten van de man die ons eh, helaas recent ontvallen is, George Michael. Want ook die zong jazzy repertoire. En dan heb ik het over repertoire onder meer van Nina Simone. My Baby Just Cares For Me. Live gezongen door George Michael. En dan sluit ik het, de twee uurtjes van ZFM Jazz mee af. Ik wens u een hele fijne zondag en tot de volgende keer wat mij betreft. See hands. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. He don't care I do places, believe says Elizabeth Taylor is an artist. I can deal in Ricky Martin's smile. Something he can't see. My baby don't care. can't. plaatje duurde net niet lang genoeg om het eh, uur af te sluiten.